4 uur, Kees Groot, met het NOS-journaal. De leiders van de Europese Unie willen dat Griekenland in de eurozone blijft... maar waarschuwen dat de Grieken zich wel aan hun belofte over bezuinigingen moeten houden. De EU-leiders kwamen gisteravond in Brussel bijeen voor een informeel diner. Er is onder meer gesproken over de invoering van eurobonds. Voorlopig komen die er niet. Volgens EU-president Van Rompuy is dat meer iets voor de langere termijn... Door eurobonds, eurobonds kunnen de landen in Europa allemaal tegen hetzelfde percentage geld lenen. Landen in problemen, zoals Griekenland of Spanje, zijn daardoor goedkoper uit... terwijl voor landen als Duitsland en Nederland de rente omhoog gaat. Bondskanselier Merkel en premier Rutte zijn dan ook fel tegen de eurobonds. Concrete besluiten zijn er in Brussel niet genomen. Dat moet gebeuren op de eurotop van eind volgende maand. De Olympische Spelen van 2020 worden gehouden in Istanbul, Madrid of Tokio. Doha in het golfstadje, golfstaatje Qatar en de Azerbeidzjaanse hoofdstad Baku zijn afgevallen, zo heeft het IOC bekendgemaakt. Doha en Baku probeerden ook al te vergeefs de Spelen van 2016 binnen te halen. Baku heeft nauwelijks ervaring met het organiseren van grote internationale sportevenementen. Een negatief punt van Doha is de grote hitte in de zomer. De stad wilde de Spelen daarom begin oktober houden... en dat heeft bij de afwijzing een rol gespeeld. In september 2014 besluit het IOC of het Istanbul, Madrid of Tokio wordt. In Rotterdam heeft een vrouw een val van de derde verdieping van een flat overleefd. Ze is zelfs niet eens gewond geraakt. Waarschijnlijk hebben struiken haar val gebroken. In de flatwoning trof de politie een gewonde man aan. De politie denkt dat de man en de vrouw ruzie hadden. De vrouw zou de man hebben gestoken, waarna hij haar over de rand van het balkon heeft geduwd, zo denkt de politie. De man is naar het ziekenhuis gebracht. De vrouw is ter plaatse door ambulancemedewerkers bekeken. Ze zijn allebei aangehouden. Het weer de komende dag wordt het zomers warm... met in het binnenland ruim 25 graden, aan zee een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. VARA. De nacht klinkt anders. Met Hubert Mol. Een nacht die heel erg anders klinkt. by the child bride while deep inside her lie the real truth. He was the passion of the spring. He was the baby. And have forgotten in the passing of time the real crime. Brother and brother, we backs to each other, the war sang passion of the spring came the baby. Het was ergens in 1972 dat ze deze uitbrachten. En we zitten in 2012 en ze zijn er nog altijd. Ze treden nog steeds op. Ze hebben nog drie optredens per week. Ze zijn nog hartstikke populair. Ze zijn nog steeds hartstikke beroemd. En dan te bedenken dat ze ooit geen naam wisten te bedenken voor het bandje. En dat ze met kerst moesten optreden. En dat ze dachten, ja, hulst, hulst, kerst, kerst. We noemen onszelf gewoon Holly. Dus de Hollies, zo zijn ze bekend en zo zijn ze beroemd geworden. Jaren 60 zo'n beetje begonnen. Goedemorgen, van harte welkom. Het is even naar vieren. Het is de Varen op Radio 1. こぼれない 65. Sakamoto, zo heet hij. Sukiyaki, zo heet het liedje. dacht dat je het kon drinken, maar je kunt het eten. werd even vergeten. Het is een mooi liedje, je kunt er lekker op meefluiten. Je wordt er vrolijk van, je wordt er blij van en dat is mooi om te weten. En het leuke wel dat het de enige Japaner is die het voor elkaar heeft gekregen... om ooit nummer 1 komen te staan in de hitparade. Dat heeft hij toch maar mooi gedaan. Dat is hem mooi gelukt. We praten er wel over 1963. En dat is weer een tijd geleden. De VARA Radio 1, Roel Koeners, is ziek. En daarom zat hier Paul van Gelder tussen 2 en 4. En daarom is het nu Hubert Mol, die hier zit tot 6 uur. Met Jamie Faulkner. Eigenlijk uit Australië. Hij woont voortaan in Berlijn. Open up your heart. Tell me, do you like it? Do you like now what you see? For we have held our car. love was showing Always second guessing What does it mean? So open up your heart Don't be afraid of the dark Go on, let that light shine in And if it's me lost last night Playing like two children You go hiding and I go sing Go swinging through the trees And I can hear you calling Are you calling out to me? So open up your heart Don't be afraid of the dark Go on let that light shine if it's me. Nederland heeft een nieuwe cd gemaakt... en daarvan het promotieplaatje om jullie een beetje lekker te maken... zodat je ook eens wilt gaan luisteren naar de grote cd die achter schuil gaat. En de grote cd heeft Lau net uitgebracht. Althans, een maandje geleden, anderhalve maand geleden. Code met een liedje dat hij ooit in het Engels schreef... en vertaald in het Nederlands. 人不。 dat hij al heel lang het liggen... dat hij nu maar eens heeft vertaald. Ooit is in het Engels geschreven door T. en nu voor de scene, voor zijn eigen bandje... maar eens even in het Nederlands als eerste liedje... op de nieuwe cd-code gezet. En het was stoppen met roken of je stem kwijtraken... of problemen krijgen met je stem... of bedenk het maar, ernstige zaken. En dus werd het stoppen met roken. En dat is me goed ook, want anders zouden we misschien wel geen cd's meer kunnen krijgen... van deze T. Het Dat is een beetje de zien. Het is 16 minuten over 4. Nieuw talent. Ze komt uit Amerika, verhuist naar Engeland voor een platendeal. En het is een gelukt. Katie Boyd, zo heet ze. Haalde niet de minste naar huis om mee te werken op dat album. Bandleden van Delbert McClinton. Werkte met mensen die ook werkten met Nancy Griffith. Werkte met eh, mensen die produceerden bij Nick Lowe. En die wilden allemaal graag op de nieuwe album van deze Katie Boyd meewerken. Het is een nieuwe cd net uitgebracht. Ik weet niet eens of het album ook echt in Nederland al te verkrijgen is. Maar dan heb je het alvast wel gehoord hier bij de Varen op Radio 1. Ryan Shaw, bekend geworden van de soulmuziek zegt... ik ben geen soulman, ik maak gewoon muziek. Als jij het soul vindt, vind ik het goed. It's like rain in the desert. It's like finding a treasure. Like stumbling in the dark. And someone shines a light. Never seen such a beautiful sight. And when you find it, nothing takes you higher. despair. al twee cd's gemaakt. Derde album is onderweg, verschijnt nu en erg snel. En ik ben angstvallig aan het kijken waar het ook alweer stond. Wanneer die nieuwe cd verschijnt. Ik kan het even niet zo snel vinden, maar het gaat binnenkort gebeuren. Dit is alvast weer dat lekkere voorproefje van Ryan Shaw. Real Love, zo heet het nieuwe liedje. Ryan Shaw begonnen met een beetje soulachtige muziek. En wat ik er zei, ja, hij wil gewoon muziek maken. En hoe we het ook noemen, dat maakt hem in principe helemaal niets uit. Zij Matanya Joy Bradley ging naar Amerika om wat inspiratie op te doen. Nou, dat horen we terug. çıktı tijdje geleden heb ik even mogen spreken... naar aanleiding van het feit dat ze in Amerika was geweest... dat ze daar heeft rondgetoerd met haar eigen bandje. Bradley Circus, die heeft ze ook nog, die band. Batania Joy Bradley. En dit is Beautiful Imperfections over het feit dat alles mooi moet zijn... dat wij mooi moeten zijn, dat we allemaal met de mode mee moeten gaan... en dat de schoonheid van binnen zit. Het is een beetje cliché, maar er zit wel wat in. En dat is mooi. Matanja Joy Bradley is ook drukdoende met het bedenken van een nieuwe cd. Zeg, we worden allemaal een dagje ouder. En er komt een moment dat we terugdenken aan hoe het was om seks te hebben. En dan zijn we heel oud. Loudon Rainwright III. I remember... What are you thinking, Oh, sorry. You got a far away look in your eyes. I remember sex. That thing we used to do where you'd lay down, and usually I'd lie on top of you. Sometimes I'd lie on top of you. We tried that out a bit, but it didn't work as well. I guess something just didn't fit. remember sex. We had it at night, a few times in the morning, or after we would fight. <laughs> and on special occasions when we'd had too much to drink once in a Morris Minor. A convertible, I think. I remember sex. It was such a big deal that we'd worry where it would come from much more than our next meal. we overate. And it was up and down, and back and forth, and hurry up and wait. I remember sex, and when we went to bed. didn't sleep at all. We just had sex instead. And having it was heavenly, not getting it pure hell. And it was either great or bad. Few did it merely well. I remember sex. and how it made us feel. Completely realistic. tried it. with a kid. Loudon the III heeft een nieuwe cd gemaakt. Oh, Daarop nou staan allemaal liedjes waar je ook jezelf op de hak neemt... en kijkt naar de wereld. En zijn blik op de wereld heeft hij vertaald in allerlei leuke liedjes. En cd is net uitgebracht. Doe eet je voordeel mee, zou ik willen zeggen. Nieuwe cd, I Remember Sex. Loudon Rainwright III, papa van Rufus Rainwright. Met een beetje ruis, en een beetje piep en een beetje kraken. Liedje van Stefan Stills. De hit Love the One You With. If you're down and confused and you don't remember who you're talking to, concentration slip away because your baby is so far away. Well, there's a road in this distant Love the one you're with. Love the one you're with. Don't be angry. Don't be sad. But don't sit crying over good times you had. There's a girl right next to you. And she's just waiting for something to do. And there's a rose in the twisted light. Love the one you're with. Love the one you're with. Affen is dat het singeltje gemakkelijker te vinden is dan de cd. En je zou denken van, wacht even, het is ooit op cd uitgebracht. Dus dan zou die cd gemakkelijker te moeten zijn. Dat is dus niet het geval. Het is moeilijker om die cd te pakken te krijgen. Wat is het toch gelukt uiteindelijk? Vanaf het cd'tje gedraaid, want platenspelers... dat is bijna ondoenlijk, die zijn er nog steeds niet. Maar wellicht dat we langzaam terugkomen bij de platenspeler... en dat we weer ook LP's en singeltjes gaan draaien. Voorlopig was dit het Alpen. CD. stop voorbeeld doet goed volgen. De mannen van Duran Duran. Op leeftijd inmiddels. Zou je zeggen op leeftijd? Hoe oud zijn ze dan? Nou ja, ergens in de 50. Dat is voor de popmuziek toch op leeftijd zijn. Maar de mannen van Duran Duran kwamen terug met een nieuw album... een aantal jaar geleden. Dat vonden we allemaal geweldig. En wat zeiden nou in 2010 inmiddels al? De mannen van Spanner Ballet, dat waren toch de tegenhangers van Duran Duran. Dan komen we ook met een nieuwe cd. En dan gaan we ook op tournee. En zo houden ze elkaar in evenwicht. Nederlands beentje. de band Rigby. De Vara op Radio 1 met De Nacht Klinkt Anders. I'm alsof je zo terug de tijd in gaat. Rafael Sadik, zo heet ze. En waarom klinkt het liedje zo leuk? Omdat het gaat over de radio. En dat is niet gelogen. Hoor ik daar een haan kraai. Maar hopen dat hij niet drie, drie keer kraait. Dan is er wat mis. Ik hoor het pas één keer twee keer. Goedemorgen. Gelukkig, dat blijft erbij. bij. Twee keer. I found her in a basement, just a replacement. It's clear for someone so dear. Oh. Been around the world, not searching in innocent girl. clear. I wanted to kneel. And there remains a mystery, a part of history I feel for a child so dear. Been around the world, not such an innocent girl. was ooit een singeltje en ze hadden de grote hit... dat was Dancing in the Moonlight, de band Toploader. En nou hebben ze een nieuwe cd uitgebracht. En omdat we bijna vergeten zijn hoe die twee liedjes dan ook weer gaan... niet de studio-uitvoering op die nieuwe cd gezet... maar twee andere akoestische versies van die plaatjes op de cd gezet... ter herinnering. Dus mocht je nou toch die plaat in huis hebben, dan is er niks mis. Dan heb je dezelfde liedjes, maar net een beetje anders. En mocht je nog nooit kennis hebben gemaakt met die liedjes... dan heb je ze nu toch op een nieuwe cd staan. En daar staat ook deze nieuwe single op. Die heet Only Human. James Taylor. En een liedje van Jimmy Jones, The Handyman. stelen en zijn uitvoering van de handyman van Jimmy Jones. Het is een beetje traag allemaal, want Jimmy Jones die maakte het uptempo... zat in de soulhoek te voeten. Jimmy Jones is heel boos op de wereld... want hij vond dat hij veel meer recht had van spreken dan heel veel andere artiesten... en zo werkt het niet in het grote mensenleven... heeft een cd uitgebracht, heeft liedjes uitgebracht... naar aanleiding van dit plaatje. Dit was zijn grote hit. Handyman heeft daarna liedjes uitgebracht... een beetje in dezelfde sfeer, in dezelfde hoek... om die populariteit vast te houden. Maar dat is hem niet gelukt. Mr. it. Als we dan toch praten over die Jimmy Jones. Voortbedurend dus op die Handyman. They call me Mr. Vincent. I beg I bring your broken heart to me. I fix, I fix, I fix, I fix, I fix, I fix, I fix it for you. smoking hot Jimmy Jones wilde eigenlijk tapdancer worden... maar is uiteindelijk in de muziek grot. kwam een maatje tegen Otis Blackwell... die veel hits zou schrijven van de artiesten. En hij hielp deze Jimmy Jones een eindje verder op weg. Good Timing, The Anthology is een album dat in 2002 verscheen. Allerlei leuke dingen van de man gevonden zijn op één cd'tje teruggezet. Een nieuwe band, met een nieuwe cd. Fight like a storm. that shakes all the windows, that rattles a door like clouds fooling me. Are you coming from the west or coming from the east? Well, either way, you're coming. Thank you. I'm watching the sky. It's my job as a brave young man to know if we're safe or if we should. mag alles zeggen over dit bandje. Maar ze zijn niet origineel. Ze zijn niet bijzonder. Ze imiteren niemand. Maar ze maken gewoon muziek. En daar doen ze verder niet moeilijk over. Dat zeggen ze ook zelf. We hebben er gewoon lol in. We vinden het leuk om cd'tjes te maken. En via een klein platenlabeltje in Engeland en een presentator in Engeland, Rob Allen wordt het album dan hier mondjesmaat neergezet... en krijgen mensen de kans om er toch wat muziek van te laten horen. Wellicht dat er dan toch misschien iets gebeurt in de wereld... want dat vinden ze weer wel leuk. Six Mile Grove, zo heet de band. Kenting van de nieuwe cd. Die heet Secret Life in a Quiet Town. En tot zover weer een uurtje VARA Radio 1. Dat wil zeggen dat dit uur voorbij is, maar we gaan het door. Want we zijn er van 2 tot 6. Iedere woensdagnacht of donderdagmorgen. Wat mij betreft graag tot zometeen. We leggen onze oren wel te luisteren voor het nieuws. Met Kees de Groot.